Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Oud-topman Stroos-Kaan komt morgenochtend op borgtocht vrij in afwachting van zijn proces. De Fransman zit vast in New York op verdenking van verkrachting van een kamermeisje. Om vrij te komen moet hij een miljoen dollar borg betalen. De rechter heeft bepaald dat hij 24 uur per dag bewaakt moet worden. Eerder vandaag nam Stroos-Kaan ontslag bij het IMF. Hij zegt al zijn tijd en energie nodig te hebben om zijn onschuld te bewijzen. Twee van de drie verdachten van de duinbranden bij Schorel hebben bekend. Ze blijven langer vastzitten, net als de derde verdachte, die ontkent. Volgens de rechtbank zijn er voldoende verdenkingen om ook hem langer vast te houden. Er wordt ervan verdacht dat hij de grootste brand heeft gesticht. In het duingebied bij Schorel en Bergen brandde begin deze maand zo'n 200 hectare natuurgebied af. President Obama wil de Arabische landen helpen bij hun politieke hervormingen. In een toespraak zei hij dat de VS zich actief gaat bezighouden met Egypte en Tunesië. Obama heeft het IMF en de Wereldbank gevraagd om de twee landen snel te helpen bij het op orde brengen van hun financiën. De eerste dag op de beurs van netwerksite LinkedIn is een groot succes geworden. De waarde van het aandeel werd vanochtend geschat op 45 dollar. Bij sluiting was de koers meer dan verdubbeld tot ruim 94 dollar. De beursgang van LinkedIn werd met interesse gevolgd omdat ook Facebook en Twitter naar de beurs willen. Waarschijnlijk komt niemand in aanmerking voor de prijs van 25 miljoen dollar die Amerika had gezet op het hoofd van Osama Bin Laden. Hoge functionarissen hebben tegen tv-zender ABC gezegd dat de opsporing van de Al-Qaeda-leider te danken is aan elektronisch speurwerk en niet aan een tipgever. Dan het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder. In het binnenland koelt het af tot 5 graden met kans op vorst aan de grond. Morgen periode met zon. In het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden.